Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is gisteravond een vrouw overleden. Dat meldt de politie. De A2 tussen Nieuwegein en Utrecht is volledig afgesloten. In een van de auto's werden jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen. Maar volgens de politie gaat het niet op een gevaarlijke stof. De politie zoekt naar inzittenden die na het ongeluk de benen hadden genomen. Bij het ongeval op de A2 zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. De politie roept op om de A2 te mijden. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, die veroordeeld is voor wapenhandel... mag Zuid-Afrika worden uitgezet. Dat zegt het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika. Kouwenhoven woont in Kaapstad. Half november werd hij tot ongewenst persoon verklaard... en werd zijn visum ingetrokken. Kouwenhoven is in Nederland in 2017 bij verstek veroordeeld tot een 19 jaar lange gevangenisstraf... voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Volgens een woordvoerder van premier Johnson is een akkoord over de brexit binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's. Johnson en voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen... zouden nog voor de kerstdagen hun handtekening willen zetten. Volgens Britse media informeert Johnson op dit moment belangrijke kopstukken over de deal. De Britse variant van het coronavirus is ook al vastgesteld in Israël, Noord-Ierland. Het RIVM zei eerder al tegen de NOS dat de verspreiding van deze besmettelijke variant niet meer tegen te houden is. In Nederland zijn er tot nu toe twee gevallen bekend, maar het RIVM denkt dat het er veel meer zijn. In Noord-Ierland gaat het om één positieve test. In Israël zijn zeker vier personen besmet, van wie drie personen die vanuit Engeland waren teruggereisd. Het weer. Vannacht trekken buien vanuit het noorden het land in. Het koelt af naar 3 tot 6 graden.